Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Noord-Italië zijn door overstromingen al zeker 36.000 mensen geëvacueerd. Vooral in de regio Emilia-Romagna is zwaar getroffen. In de afgelopen dagen kwamen grote gebieden onder water te staan door noodweer. En dit weekend regent het opnieuw in de regio. Er wordt gevreesd dat rivieren dan opnieuw buiten oevers zullen treden. Aardverschuivingen hebben miljarden aan schade aan de wegen veroorzaakt. Ook zijn er tot nu toe in Emilia-Romagna zeker 14 mensen om het leven gekomen door het noodweer. De stikstofplannen van de provincie Gelderland zijn niet op tijd klaar. Minister Van der Wal wil dat alle provincies op 1 juli een plan inleveren... voor het verminderen van de stikstofuitstoot. Maar volgens de verantwoordelijke gedeputeerde in Gelderland lukt dat niet... omdat de landelijke overheid de zaken nog niet op orde heeft. Een vrouw die zei dat ze werd gestalkt, wordt nu zelf door het OM vervolgd. Ze zei dat ze intimiderende en bedreigende berichten van een man kreeg... maar die bleken door haar zelf te geschreven te zijn. De man werd in 2019 veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar. Hij is inmiddels vrij en zegt tegen RTL Boulevard dat het een enorme opluchting is dat de vrouw is betrapt. Hij noemt de vervolging van de vrouw een eerste stap naar gerechtigheid. Een partij van 351 archeologische kunstvoorwerpen gaat terug naar Griekenland. Ze waren jarenlang in het bezit van een omstreden Britse kunstverzamelaar. Hij wist jarenlang historische kunst op te kopen via illegale handelaren. Griekenland voerde een lange juridische strijd om de objecten weer terug te krijgen... waaronder een beeld van Alexander de Grote uit de 2e eeuw voor Christus.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 Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. slow and yes, I must react to claims of those who say that you are not all.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 het, kom Doe het, kom, twerk Elo, shawty, kom, breng het, kom Geef het, kom, Bit ben Rihanna, kom Work, work, work Oh, elo, shawty, kom, zak het, kom Was het, kom, buk het, kom Druk het, kom, doe het, kom, twerk Elo, shari kom kom, breng het geef bij Rihanna, kom, work, work, work.